18 mensen werden aangehouden, van wie 6 er nog vastzitten en er worden nog meer aanhoudingen verwacht. De politie kwam in actie omdat in de wijk een ongewoon hoog stroomverbruik was geconstateerd. Verder is er ruim 6 kilo amfetamine gevonden, een Mercedes is in beslag genomen en een illegaal café is ontmanteld. Privéklinieken moeten voordat geopereerd wordt vaker de algehele gezondheid van de patiënt onderzoeken. Dat concludeert de Inspectie voor de Gezondheidszorg op basis van onderzoek onder 151 klinieken. Zo kunnen bijvoorbeeld hartproblemen of diabetes bij een operatie complicaties veroorzaken. Meer dan de helft van de klinieken doet geen onderzoek vooraf. Toch hebben privéklinieken niet vaker complicaties dan gewone ziekenhuizen, zegt de inspectie. De lessen op het Canisius College in Nijmegen worden waarschijnlijk overmorgen hervat. Dat heeft de rector bekendgemaakt op een persconferentie. Bijna 60 leerlingen en docenten waren gisteren betrokken bij een busongeluk in Spanje. Eén leerling is overleden, zes liggen nog in een Spaans ziekenhuis. Voor de persconferentie was er een besloten bijeenkomst voor ouders, medewerkers en leerlingen. De Afghanen gaan op 7 november naar de stembus voor de tweede ronde van de presidentsverkiezingen. De Afghaanse kiescommissie heeft daartoe besloten omdat er bij de eerste ronde op grote schaal is gefraudeerd. Na die eerste ronde leek zittend president Karzai de winnaar met 55 procent, maar dat percentage klopt niet volgens de kiescommissie. In de tweede ronde neemt Karzai het op tegen zijn belangrijkste uitdager Abdullah. De gedragsbioloog Adriaan Kortland is overleden. Hij is de ontdekker van wat hij noemde overspronggedrag bij dieren. Hij ontdekte dat dieren die bijvoorbeeld in gevaar zijn... soms niet vechten of vluchten, maar zich gaan wassen. Het onderzoek van Kortland naar overspronggedrag resulteerde in nieuwe inzichten in de medische en kinderpsychologie.